Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer HAVO-leerlingen kiezen voor een overstap naar het mbo. Ze doen geen eindexamen, maar switchen na het vierde jaar van de middelbare school. In drie jaar tijd is die groep meer dan verdubbeld. Van dik 3.500 naar meer dan 8.000. Een van die overstappers was Tom. Ik denk dat ik negen was. Wist ik eigenlijk wel van, oké, ik ben niet geschikt om, om heel de dag in de boeken te zitten. Dus ik was eigenlijk er al heel snel uit dat ik de technische eh, kant op ging. En dan kom je automatisch terecht bij eh, een mbo-opleiding. Hij zegt dat hij de HAVO vooral probeerde omdat zijn moeder dat wilde. Zo'n 6600 mensen met een uitkering hebben vorig jaar een boete gekregen van het UWV. Bijvoorbeeld omdat ze een verhuizing of vrijwilligerswerk niet hadden gemeld. Een jaar eerder werden er nog veel meer boetes uitgedeeld, namelijk 10.000. Dat is geen toeval, zegt het UWV. Ze gaan vaker uit van vertrouwen en steken meer tijd en moeite in goede voorlichting. In het centrum van Groningen is gisteravond iemand neergeschoten op straat. Deze verslaggever van RTV Noord ging er meteen op uit. Even na de schietpartij sprak ik twee vrouwen die op dat moment bezig waren met hun yogales vlakbij in de buurt. De een dacht dat het vuurwerk was omdat ze meerdere knallen hoorden. De ander dacht gelijk, dit is foute boel, dat is geen vuurwerk, maar dat is schieten. Bij de schietpartij is iemand gewond geraakt... maar het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Waarom er werd geschoten weten we niet. Een getuige zegt dat er in een steegje bij een falafelzaak een vechtpartij was. En er zijn vorig jaar fors meer fietsendiefstallen gemeld. Het waren er dik 85.000, bijna 10% meer dan een jaar eerder... en ruim een kwart hoger dan in 2019. Het komt volgens het AD neer op gemiddeld 10 gestolen fietsen per uur. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Amsterdam moet je je fiets met drie sloten vastzetten. Daar worden per huishouden de meeste fietsen gestolen. En het weer nog opnieuw een wisselvallig dagje. Veel wolken met een enkel buitje. Maar op de meeste plekken blijft het droog. En zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een gemiddelde donderdagochtendspits. De meeste files veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. Op de A27 van Almere naar Gorkum heb je nu ruim 5 minuten tijdverlies voor knooppunt Lunette.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 I said, soul boy, let's hit the town. And hey boy, and what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance." Guns, guns, heaven's on fire. Crazy ladies, keep them on the run.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 De organisatie bouwde nep-websites van bijvoorbeeld banken en overheidsinstanties... zodat andere criminelen mensen konden oplichten. HAVO-leerlingen stappen makkelijker over naar het mbo, meldt uitvoeringsorgaan DUO. Vorig jaar werd er ruim 8000 keer gewisseld. Een verdubbeling in drie jaar tijd. Er is vooral belangstelling voor opleidingen horeca en zorg. Op Sulawesi moeten 11.000 mensen hun huis uit vanwege een vulkaan, de Ruang. Die barstte dinsdag uit. Gisteren waren er zeker vijf grote erupties. En het weer, zonder stapelwolken, op de meeste plaatsen droog en het wordt 10 tot 12 graden.